Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt het nog niet nodig om een handelsmissie naar Rusland af te zeggen. Vooralsnog gaat het allemaal door, zei de premier in Pauw en Witteman. Minister Kamp gaat in mei met bedrijven uit de olie- en gassector naar Rusland. En dat land krijgt nu internationaal veel kritiek vanwege de komende inlijving van de Krim. Kamp zei al eerder dat hij in de Krim-problematiek geen reden ziet om de voorbereidingen voor de reis stop te zetten. Rutte steunt hem daarin. De premier zei dat de EU sancties heeft ingesteld tegen 21 Russen, maar dat van economische sancties nog geen sprake is. De PvdA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Soest, Osman Soena, weigert zich terug te trekken. Hij legt het verzoek van de partijleiding naast zich neer. Soena wordt verdacht van het ronselen van stemmen. Vorige week was in Ponius te zien hoe die moskeegangers benaderden die woensdag niet gaan stemmen. Hij probeerde hen over te halen hun stemkaart af te staan. Justitie onderzoekt of Soena moet worden vervolgd. PvdA-leider Samsom en voorzitter Spekman hebben Soena onder druk gezet om zijn functie neer te leggen, maar die is dat niet van plan. De PvdA-top heeft nu aangekondigd Soena te gaan terugfluiten. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermiste jongen uit Amsterdam-Osdorp. Pedro Ates van 9 jaar ging vanochtend om 8 uur op zijn fiets naar school, maar kwam daar nooit aan. Pedro droeg bij zijn verdwijning een blauw jek, een spijkerbroek en blauwe schoenen en hij reed op een blauwe gazellefiets. De politie roept mensen die informatie hebben over Pedro op om te bellen naar 0800 60 70. De studenten die sinds woensdag een zaal van de Vrije Universiteit in Amsterdam bezet hielden, hebben hun actie beëindigd. Ze besloten tot een protestactie omdat ze vrezen dat het onderwijs aangetast zal worden door bezuinigingen en een reorganisatie. Het is de studenten niet gelukt die van tafel te krijgen. Het weer nog vannacht bewolkt, maar vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur 7 graden. Ook overdag bewolkt in de loop van de middag en avond van het noordwesten uit buien. Aan zee veel wind en het wordt 13 graden.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 Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. Wait, wait, wait. I'm a big, big deal. A little fun's all I need, but I can tell she don't believe what I say.